Uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De man die genoemd wordt als de nieuwe Griekse minister van Financiën is Euclid Tsakalotos. Over de opvolging van de vanochtend afgetreden Varoufakis wordt overlegd in het presidentieel paleis in Athene, waar de belangrijkste Griekse leiders bijeen zijn gekomen. Tsakalotos was als onderminister van Internationale Betrekkingen de belangrijkste Griekse onderhandelaar met de internationale geldschieters. De beoogde nieuwe minister werd in 1960 geboren in Rotterdam. Na vijf jaar verhuisde het gezin naar Engeland. Daar maakte Tsakalotos drie studies af, economie, politieke wetenschappen en filosofie. In 1993 vestigde hij zich in Griekenland. Minister Dijsselbloem moet aftreden als voorzitter van de Eurogroep, vindt SP-leider Roemer. In het Radio 1-journaal zei Roemer dat Dijsselbloem heeft gefaald in de onderhandelingen met Griekenland. Hij heeft keihard rechtsbezuinigingsbeleid opgedrongen aan Griekenland, terwijl dat economisch, maar ook sociaal onverantwoord is, zei Roemer. De Canadese overheid stuurt duizend militairen naar de provincie Saskatchewan om te helpen bij het bestrijden van bosbranden. Momenteel zijn er 121 bosbranden in het gebied in het midden van het land. 52 daarvan zijn nog niet geblust. Duizenden inwoners van de Canadese provincie zijn al geëvacueerd. Sinds april zijn er bijna 1300 bosbranden in het gebied geweest... waarbij een gebied zo groot als de provincie Drenthe in vlammen is opgegaan. Bij een verkeersongeval in het westen van Turkije zijn zeker 15 doden gevallen. Een vrachtwagen die melk vervoerde botste frontaal op een truck waarin landarbeiders zaten. Er zijn ook twee gewonden. De chauffeur van de melkwagen zou het ongeluk hebben overleefd. Mogelijk was hij achter het stuur in slaap gevallen. De beste golfer ter wereld, Rory McIlroy, heeft een flinke blessure opgelopen. De Noord-Ier scheurde zijn linker enkelband tijdens een potje voetbal met vrienden. Het is nog onduidelijk of hij op tijd is hersteld om zijn titel te verdedigen op de British Open volgende week. Dan het weer. Vrij zonnig droog. Vanmiddag 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen overdag komt er nieuwe warme lucht het land binnen. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Smiddags en s avonds buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer file.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 Ja, ja en als ik dan, eh, als ik dan denk aan hoe dat, hoe dat allemaal gegaan is in die tijd. Gewoon, eh, ja, gewoon de hele manier waarop. Dat, ja, dat kan je niet maken. Als ik, als ik bijvoorbeeld alleen al denk, hè. Nou, bijvoorbeeld dan die, ja, die doornkrans bijvoorbeeld, hè. Op zijn hoofd. Nou, dat, dat moet je eens, dat moet je eh, proberen. De, wil, dat, is iets verzint, hè. Tuurlijk, oké, maar... dan ga je het toch niet echt doen? Toch wil ik u in alle nederigheid om hulp vragen. Ik heb u nodig. Om er vanavond een goede voorstelling van te maken. Voor mij en voor iedereen hier aanwezig. Kijk, in, eh, in zekere zin eh, ja, ben, ik, ja, ben ik natuurlijk ook een eh, ja, profeet. Wat is er nou? Ja, wat? mijn boodschap. Al denk ik wel dat er bij mij wel meer te lachen valt dan bij je zoon, maar... Ik wil u vragen mij te helpen er hier voor de mensen een onvergetelijke avond van te maken. En ik zou het echt waar, En oh man, ik, uh, dat meen ik. ik. zou het enorm eh, waarderen. Ja. Het is... Ehm, het is wel... Ik moet er wel bij zeggen... Ik zou het wel ook... Een, uh, ja... <laughs> ik zou het wel een beetje raar vinden als u mij eh, zou helpen. Dat wel. Want... Eh, ja... Ja, nee, ik op slot slotverrekening zijn we toch hele volkstammen die, <laughs> ja, mishandeld worden. <laughs> en, ongeneeslijk ziek zijn. en, uh, um, was die derde nou? Dat was er nog één. Oh ja, die is ook goed. Ehm verhongeren. En... Uh, ja, en sommigen daarvan, ja, die bidden zich dus echt helemaal scheel. En, ja, en blijven dan toch van uw, uh, ja, almachtige hulp uh, verstoken. Dus ja, dan zou het toch wel heel erg eh, vreemd zijn als u dan Hans Steeuwen hè, in de kleine komedie eh, zou helpen. Toch? Of... Ja, bedoel, ehm, maar goed, dat maakt niet uit. Dat is goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ja nee, niet geschoten is altijd mis, zo is het ook. En ja, er zijn heel veel mensen die er wel toch heel veel baat bij hebben. Het is gewoon zo, heel veel sportmensen, hè? Eh, voetballers en atleten, die bidden allemaal, die bidden. En die eh, slaan een kruisje voor een wedstrijd. En, en eh, als ze dan gewonnen hebben, dan, dan bedanken ze u. U echt met naam en toenaam. Dus ja, ik weet ook niet, misschien ja, bidden die hongerleiders toch niet genoeg. Of ja... Of is het misschien zo dat, dat u zich gewoon wat meer concentreert op de succesvolle op deze wereld. Dat... Ja, dat u daar wat meer mee heeft of zo. Meer rapport. Ik weet niet, dat is geen kritiek trouwens, hè? Hé, hey, hallo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is geen kritiek, want ik snap het wel. Ik snap het wel. Ja, tuurlijk, ik, ik zou er ook niet aan moeten denken om dag in dag uit naar het gemakken van miljarden hongerlijers te moeten luisteren. Daar word ik er helemaal gek van. Ze zeggen altijd dat uw wegen ondoorgrondelijk zijn. En dat is zo, hè? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Alles, hè? Alles wat op de wereld gebeurt... dat is onderdeel van een plan van God. Een, een, een enorm, eh, ja, vrij complex eh, plan. Maar wat het is, kijk, wij mensen, snap je? Wij zijn te klein. Wij, wij, zijn, wij, ja, wij zijn te nietig om dat enorme plan, om dat te kunnen doorgronden. Maar het mooie is, en dat vind ik mooi, want kijk, straks gaan wij dood. En dan komen wij eh, in de hemel. En eh, ja, dan legt hij dat allemaal uit, hè. Ja, dan legt hij het allemaal uit. En oh man, ik verheug me daar echt op. Ik ben, eh, ik ben zo benieuwd. Ik heb zoveel... Ja, er zijn gewoon heel veel, heel veel vragen waar ik me zit. Dingen die ik wil weten, waar ik benieuwd naar ben. Dus ja, ik, ja, straks, ik ga dood. En uh, dan kom ik in de hemel. En eh, ja, hij, is, hij is daar dan uh, ergens. En ja, nou, dan, nou, dan vraag ik eerst aan iemand van... Hé, hey, waar is hij? en, en die zegt dan van... ja, is daar, daar ergens op. nou, dan is hij daar. En dan, dan ga ik naar hem toe. En dan zeg ik... ja, God. Um, ik wil het nog eens weten, God. Hè. Leg, me er, leg nou eens uit. waarom moest dat nou allemaal? Hè? Al, die, al die honger, al die ellende, al die ziektes, al die pijn, armoede, oorlog, kindermishandeling, kinderporno, de holocaust. Waarom? Waarom moest dat? Nou, en dan zegt hij... nou, vanwege... vanwege zo zo en, en dan zeg ik... Ah, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ach, ja, ja, nee. Ja, dan snap ik het, ja. Of valt nog mee dan, hè, toch? Om mijn goede wil te tonen... zal ik nu met de hele zaal... ja... het Onze Vader bidden. Daar gaan we. Handjes in elkaar. Kom op, allemaal. En dan gaan we. Onze Vader, die in de hemel zijt. hun naam wordt heilig. Uw rijk komen. hun wil je zien op aarde. hè? Zoals een hemel, hè? Ja, tuurlijk. Geef ons heden ons dagelijks. Lekker. En vergeef ons onze schuld Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Ja, dat is een beetje... Eh, dat is een raar zinnetje, vind je niet? Ik heb dat altijd een beetje een raar zinnetje gevonden, want ik vind... Eh, ja, het klinkt dan een beetje alsof hij een voorbeeld aan ons moet nemen. Vind je niet? Zo, eh, alsof, ja, alsof je eigenlijk tegen hem zegt van... ja, God. kijk, wat, jij, wat moet doen, God, hè? Dat is... ja, is eigenlijk heel simpel, hoor. Dat is... Um, hey, hallo. Even uh, eh, niks bijblijven, ja. Kijk, wat jij maar doen, dat is... Ehm, ja, ja, vergeef ons onze schuld. Ja, snap Een beetje, ja, ja zoals wij ja, een andere een schuld eh, vergeven. Snap je? Zo moet jij dat ook doen. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love to town. For God's sakes, turn around. watching rainbows play on sunlight, pools of water, iced from cold nights in the morning. Tis the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before you will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands in a world that no one understands in the morning. Tis the morning of my life. Tis the morning of my life. In the morning of my life, the minutes take so long to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top, right hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines another day. To swing on clotheslines, may I be your name. Tis the morning of my life. Tis the morning of my life. Ja, de Bee Gees met One Night Only. Eh, dat concert wat ze destijds gaven met dat prachtige nummer In the Morning. A cappella gezongen. Ik ben de fan van luisteraars, dus eh, dat zult u wel meer voorbij horen komen. Even dat eh, natuurlijk een lekkere Beatle. Ik ga zo contact op, opzoeken met Joop van Nes. Die ons gaat bijpraten over het weekend, als ik hem te wakker kan krijgen tenminste. We gaan het proberen. stemgeluid van eh, John Lennon, de Beatles. Ja, lekker hoor. Die oude Beatles eh, die draai ik ook eh, graag regelmatig. En ik weet dat mijn collega Ruud Jansen dat ook doet. Want u kent hem natuurlijk bij uitstek als Beatle-fan. Zo is het maar net. wat had ik voor u klaarstaan?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 When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling I'll get you in the end. many times before. It's not like me to pretend. down. Ja, luisteraars. Een prachtige love ballad van de Scorpions. Still Loving You. Ja, en ik zit hier eh, in mijn uppie in de studio... en ik heb wat eh, problemen, technische problemen met de telefoon en zo. Eh, ik heb geprobeerd om Joop te bellen. Het gaat allemaal niet. De telefoonlijn is dood. Ik laat het nieuws van half twee even voorbij gaan... als u het niet erg vindt. En we gaan gewoon lekker verder met muziek. Still Loving You, ja, hoe zou dat nou komen? Want eh, ja, zij maakt het verschil.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 maar we gaan even gewoon een nieuw plaatje opstarten. Dat doen we gewoon. Kijken of het die dan doet. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, so, Lady Marmalade. money in the garden belts. Let them know we bout that cake straight out the gate.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 Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters Drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want to enche, enche, ay, ay. Come on. Mocha chocolate. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. now. Eh, Lady Marmalade achter elkaar. Liet we eerst eventjes Christina Aguilera eh, horen. Eh, gevolgd door Patti LaBelle, want daar kent u het oorspronkelijk van. Om eventjes het verschil aan te geven tussen twee vedettes, zeg maar. Kijk op mijn klokje, we hebben nog 10 minuten te gaan, luisteraars. En van die 10 minuten maak ik gebruik om ook mensen die uit Duitsland komen eventjes wat muziek laten horen. Dit zijn die Olsen Brothers. weil nur die Liebe zählt. In der Sommernacht, wenn der Mond erwacht, fühle ich deine Liebe. Diese Nacht wird heiß, weil ich endlich weiß, du machst mich so glücklich ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nie zu viel, weil nur die Liebe Liebe allein sollst du. und Zeit vergehen. Es gibt viel zu sehen und ich fühle mich glücklich. Ich halte deine Hand, fühle den weichen Sand, spür die Macht der Liebe. Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nie zu viel, weil nur die leave us. blijft een prachtig geluid wat die man voorbrengt. Neil Diamond's Beautiful Noise. light joy and of strife. Like a symphony played by the passing parade, it's the music of life. It's a beautiful noise, and it's sound that I love, and it makes me feel. coming into my room and it's begging for me just to give it a tune. Ja, luisteraars. Nou, ik sta hier nou live op het strand in de branding met, met, mijn blote benen in de branding. Want ik denk, ik ga eens even afkoelen. Eh, de meeuwen die zwermen om mijn hoofd, luisteraars. En eh, dat betekent dat ik afscheid van u ga nemen voor vandaag. Met een morgen weer tussen 12 en 2. Dan hopelijk eh, met meer geluk, want ik werd vandaag echt door, door, allerlei technische, technische probleempjes achtervolgd. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het is live, moet kunnen. Uh, en gelukkig hebben een hoop mensen daar begrip voor. Dank daarvoor. En uh, we gaan naar de beach met Cliff Richard. Ik neem vast afscheid. Fijne dag nog. Tot morgen. Dag. bossa nova played with soul. On the beach. You can dance, you can twist and shout. On the beach.